en dat ze worden gedwongen om meer mensen op te vangen dan gepland. Vaarwe zei eerder dat ze gemeenten niet wil dwingen om, om, een bepaalde hoeveelheid asielzoekers op te vangen. Maar nu heeft ze zelf een verdeling gemaakt waarin staat welke gemeente wanneer opvang moet regelen. daar hebben sommige gemeenten dus moeite mee. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro wordt verdacht van het plannen van een staatsgreep. Hij wilde na de verkiezingen van 2022 voorkomen dat zijn linkse rivaal Lula aan de macht zou komen. Er lagen zelfs plannen om die te vergiftigen, vertelt correspondent Nina Jurna. En ook de nieuwe vicepresident van Lula die zou ook vermoord moeten worden. En dus ook uh, de Moraes, de opperrechter, die zou eh, rondom zijn huis zouden ook al uh, scherpschutters eh, zijn opgesteld. En op het laatste moment is het toen niet doorgegaan, dit plan. Verschillende hoge mensen in het leger waren tegen. Daarna vertrok Bolsonaro, terwijl hij officieel nog president was, voor een tijd naar Amerika. Het Hoge Rechtshof beslist nu of er een strafzaak wordt gestart tegen Bolsonaro. Hij zou 40 jaar cel kunnen krijgen. De vroege vogels onder ons zagen vanochtend vuurballen in de lucht boven Nederland. Er kwamen zo'n 30 meldingen over binnen bij een ufo infomeldpunt. Een expert denkt dat het gaat om ruimteafval van SpaceX. Ook vanuit Duitsland kwamen meldingen binnen over de brandende vuurballen. En Feyenoord is niet de enige ploeg die gisteravond heeft gestund in de Champions League. Bij Club Brugge hadden ze ook een lekker avondje. De Belgen moesten tegen de nummer 3 van Italië, Atalanta. Vooral in de eerste helft kwam je ogen en oren tekort. Brugge kwam 2-0 voor, maar Atalanta kreeg op slag van rust ook nog een enorme kans. Was te zien bij Ziggo Sport. Atalanta krijgt hem er niet in. Van Haken. Aan de andere kant. Solis. Jutgla. Ho, ho, ho, ho! Hij schiet het licht uit in Bergamo. Wat een goal zeg! Wat een minuut! Het werd uiteindelijk 3-1 voor Brugge, dat dus door is. En Belgische media noemen het een wonderavond. Het weer volop zon in het noordoosten. Op andere plekken is het bewolkt, maar wel droog.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 Hè? kan er nog één draaien voor u? Van Herb Albert. Nou, wel leuk toch? Het is mooi weer, het is een beetje koud, dat wel. Maar ik neem u toch even mee naar het strand. troubles will be out of reach on the beach. Ooh, yeah, this is fun. Ooh, won't you tell me I'm the one you're gonna dance with? you're gonna dance with doesn't get you, well the twist will have you on your feet On the beach You can dance to rock and roll On the beach Hear the bossa nova playing with soul On the beach You can dance, you can twist and shout On the beach Everybody hear me, come on out on the beach Come on everybody, stop your feet On the beach You can dance with anyone you need Cause your troubles will be out of reach On the beach Ja, als we dan met Cliff Richards en zijn Shadows toch op het strand zijn... doe even je oorkleppen af, eh, doe even je gehoorapparaatje in... want dan kunnen we ook meteen wel even luisteren naar de ocean. Of naar de ocean. Ja, naar de, naar de Noordzee is het wel een oceaan. Ja, tuurlijk. We, we tellen het goed. We rekenen het goed, zo moet ik het zeggen. De Noordzee is ook een beetje een oceaan. En met Nina en Frederik gaan we heel ver terug. Luisteren we naar de oceaan. sun and sand, full of sky and far from land, where evening breezes caress the shore like a gentle, comforting hand. Fragrant blossoms, honeybees, careless laughter upon the breeze a lovers fade into pools of deep purple shadows among the trees. Listen to the ocean. Echoes of a million seashells. Forever it's in motion moving to a rhythmic and unwritten music that's played eternally. drawn in the sky, and two white birds clinging like foam to the crest of a wave rolling by. The silence of noon, the clamor of night, the heat of a day when the fish won't bite. These are the things that remind me of the day you sailed out of sight. Listen to the ocean. Echoes of a million seashells. Forever it's in motion. Moving to a rhythmic and unwritten music that's played eternally. samen met uh, Elton ja, je moet raar het hart niet breken. Ik kijk naar dat mannetje wat hier links bij me staat, maar dat is echt een hartebreker.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 Eh, als u het maar even begrijpt, hè? Ja. En drie keer kloppen voordat je binnenkomt hier in de studio, hè? Op de ceiling, if you want me. Hey girl, what you doing down there? Dancing alone every night. while I live right above you. I can hear your music playing. I can feel your body swaying. One floor below me, you don't even know me. I love you. Oh, my darling, not three times on the ceiling if you want me. answer is no. Oh, my sweetness means you meet me in the hallway. Whoa, twice, twice on the pipe means you ain't gonna show. that's attached to my heart Read how many times I saw you, how in my silence I adored you. And only in my dreams did that wall between us come apart. Oh, my darling, knock three times on the ceiling if you want me. Mm -hmm. Twice on the pipe if the answer is no. Oh, my sweetness means you meet me in the hallway. Oh, twice on the pie means you ain't gonna show. heb je dat als een collega de studio binnenloopt... die eh, begint meteen drie, drie keer te, te nokken eh, om de ceiling... Eh, als hij wat van me wil. En zeg maar, heb lekker koffie voor me ingeschonken. Hans, wat leuk. ja, kom, ga er even bezitten, Hans. Ja, nou, kom even. Hè. loopt hij weer weg. Ja, u bent, als u via de camera de studio kunt zien, dan kunt u... hij vlucht gewoon, hè? Hij, vlucht. hij ontwijkt gewoon commentaar, hè? Dat is gewoon niet te geloven met die man natuurlijk. Maar eh, ik zie dat Joke Westerberg in eh, Canada te maken heeft met bijna 1,40 meter aan sneeuw. Nou Joke, wat zal jij eh, moeite hebben om de deur uit te komen daar? Dan moet je je eigenlijk, eigenlijk volledig uitgraven. Heb je het, heb je het gehoord, Hans? Wat, wat heb ik gehoord? Nou, Joke Westerberg, die luistert mee. En, en, oh. die, en die, schrijft mij... Ja. een, bijna 1,40 meter aan, aan, eh, aan sneeuw. Jeetje, meneertje. Dat is veel. Ja. En dan hebben wij 5 centimeter en dan ligt heel Nederland plat. Ja. <laughs> ja. ja. code, oranje. Hè? Ja, precies. Ja, het begint meteen. ja, ja. Niet te geloven. Hoe gaat het met jouw hand? Nou, gaat uitstekend. Ik kan niet anders zeggen. Nou, jouw muziek kan het alleen maar goed gaan, toch? Oh, nou, dat vind ik aardig om te horen. Ja. Hey, en eh, wat ga jij straks allemaal voor ons brengen? nou ja, wat ik altijd gedaan heb. Hè, jouw muziek gewoon een beetje doordraaien. Want het is toch gezellige muziek. Zijn je nou ben je doorgedraaid? <laughs> Nee, ik ben niet oh. doorgedraaid. Oh. Nou, als wij uh, eh, woensdagsmorgens opstaan eh, en we zetten jou aan... dan is het alleen maar weer... dan hobbelen we meteen door de kamer heen. Is dat zo? Ja, ah, ja, ja. Doen jullie nog een stijldans of zo samen? nee, dat doen wij niet. Hebben we vroeger, vroeger wel gedaan. Ballet misschien? Wat zeg je? Ballet. Ballet? Nee, ik heb een tutuutje in de kast langer. <laughs> Die gebruik ik niet meer. <laughs> ja, oké, ja, het is maar een vraag hoor. Ik denk, ja, nou, ik, ja, ik, begrijp het. Ja. je begrijpt het. Nou, dat is hartstikke mooi. Hey, eh, heb je ook nog nieuws uit Zandvoort te melden straks? Of eh, gaat dat niet Ja, er is, er is natuurlijk weer genoeg. Er wordt eh, genoeg georganiseerd. En vooral voor oudere mensen. Hè. Dat weten we dat het in Zandvoort goed georganiseerd wordt. Dus daar hebben we wel het een en ander weer over te vertellen. Ja. En ik draai natuurlijk eh, lekkere muziek, hè? Ja. hey, luister, eh, eh, ben je dan naar de lichtjeswandeling geweest? Nee, ben ik niet geweest. Ah, joh, je, ben, je, nee. hebt zoveel, je hebt zoveel licht gemist. Ja, dat geloof ik graag. Er was overal licht. Ja? Ja. Zag, je, zag jij ook het licht, of niet? Ik zag ook het licht. Ik, ik ben hier wel in het dorp geweest. Ik heb wel een beetje rondgelopen hier. Ja. Ik vond dat hier in het dorp weinig aan, aan kunstobjecten stond. Want normaal gesproken is die wandeling voorzien van allerlei kunstobjecten. Ja, ja. Staan meestal ook op het strand en bij het circuit. Ja. En op het station waren er een paar figuranten op zo'n eh, op zo'n wagentje... die eh, eh, futuristisch rondreden, zeg maar. Maar vond jij het wel mooi? Ik vond het hartstikke mooi, man. Ja. ik vond het hartstikke mooi, man. Ja, is het mooi, man? Ik, ik heb hartstikke genoten, <laughs> man. <laughs> maar je hebt niet die... Hoe lang per kilometer is dat dan? Ja, dus de mensen kunnen geloof ik maximaal 20 kilometer lopen. goedemorgen. Maar er zijn ook afstanden van, eh, ik dacht 5 kilometer of zo. Dat oh. is de family walk noemen ze dat. dat ah. Met kindertjes erbij. Hè. Oh, wat leuk. Dus ja, een soort vierdaagse, maar dan in het licht. Ja, dan anders. De mensen, ja, het was wel leuk. Het, volk had het licht gezien. Ja, ja, ja, ja. ja. heb jij wel eens de vierdaagse gelopen, of niet? Eh, dat heb ik gedaan in acht dagen. <laughs> maar ik heb ook wel eens problemen met, nou. met puzzel. Ik had zo'n puzzel gekocht van Walt Disney. Dat ken je oh, wel, ja, ja, ja, en een puzzel van twintig stukjes. Heb, ik, heb ik drie maanden oh, heb ik daarover gedaan. Ja, kan me voorstellen. Ja, dat, kan dat stond op de doos twee tot zes jaar. Dus dat viel nog mee. Ja, ja. uh, <laughs> we gaan even lachen. Dan hebben we, ja, eh, nou, doe maar even. Even ontspannen met Toon Hermans. Ja. Die uh, doet uh, een ik heb, het, ik heb hem al zien liggen, Toon. Ja, je hebt heb je toon zien liggen? Nou ja, ik zag daar de cd'tje liggen Let op het kerkhof hoor.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 Dat is nog niet te geloven. Joke, we hebben met je te doen, meisje. Nou, wat had ik, ik, heb zomaar willekeurig een nummer in de cd aan even gehouden... want ik, ik had even geen tijd om het allemaal snel te wisselen. Dus ik hoop dat ik een goed nummer voor u heb uitgezocht. There, give me all your money. Oh ja... M. This is the story of Ma Baker. Ma Baker. From old Chicago. Niet Georgine, eh, eh, Josephine Baker, dat is weer een andere Baker. Dat is ook niet de beker die Feyenoord dreigt te gaan winnen. Eh, nu ze zo door zijn in de European League. <laughs> Heeft u gekeken gisteren luisteraar naar de wedstrijd? Vond u er een bal aan? Ja, Feyenoord vond er wel een bal aan hoor. Je hebt er twee... Twee, twee ballen zijn er gevallen. Twee lottoballen. Het eerste lot was voor uh, Inter Milaan. Maar het, eh, hoofdlot was natuurlijk toch voor Feyenoord. En die had al, eh, thuis hadden ze al een puntje gescoord. Dus je die hebben Van Ma de beker gewen, verdiend. Boniem. Ik ga een leuk eh, nummer draaien, luisteraars, van mijn zoon Sven. Die was slechts 12 jaar toen dit werd opgenomen. Heeft hij samen gedaan met een rapper. Het had een grote hit kunnen wezen als eh, de maatschappij niet failliet was gegaan waar ze voor werkten. Uh, eh, maar het nummer is heel leuk. Ik ga hem voor u draaien. Het nummer heet Vogels. Ja, nou, Sven Duis. That's own. Vogels. Sven Duif was dat. Uh, ben er best wel trots op hem. En hij zingt nog eh, steeds. En, eh, hij heeft zelfs een nummer opgenomen met Charlotte Marsmeijer. De dochter van Frank Marsmeijer. Oh? Ja. Oh, die ga ik straks ook nog even draaien. Is wel leuk eventjes. Maar eerst eventjes wat anders. Want ze, is er niet, Hans.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 Frank Marsmeijer heeft natuurlijk de tijd in de Belgische gevangenis gezeten... voor drugs, drugscriminaliteit. Maar nou ja, hij is weer vrij en nou ja, de dag terug. Hij heeft zijn straf uitgezeten. Maar zijn dochter kon leuk zingen. En die heeft samen met mijn, mijn zoon Sven een, een leuk nummer opgenomen. Dat ga ik u nog even laten horen. Het heet Nooit zonder jou. bent de zon die mijn hart weer verwarmt. Ben daar samen met eh, Charlotte Marsmeijer. Nooit zonder jou. Een lekker eh, shadow nummer. Shadows. Eh, ik ben bijna aan het eind gekomen van, eh, van mijn bijdrage bij ZFM Zandvoort Duifzaag de Week door. Ik, uh, Hans die staat jaloers naar me te kijken, want die kijkt naar mijn handzaag. Die denkt, hoe krijg je dat ding elke keer zo scherp? Nou, weet je wat het probleem is, Charles? Ik, moet straks de studio weer aan gaan zuigen, want altijd al die hier zo. Hè? Ja, ja. En daar ben ik toch ook klaar mee. Maar jij hebt hamsters, jij, dat zaagsel neem jij mee naar huis voor je hamsterkooi natuurlijk. Dat bedoel ik. Toch? Jij weet het. Ik weet het meteen natuurlijk. Ja, ik, moet, uh, ik ga de laatste erin slingeren, als, als Hans het goed vindt tenminste hoor. Ik vind het prima. Hij staat beneden te dansen hier in de studio, die hond. Ja, doe, doe de hippie hippie shake nou, Dan is hij goed in vorm voor de uitzending straks. Dus ik laat hem maar even dansen.